nu op Radio 501. In die 501 met Rob de Grill. wacht eens even. Volgens mij draaide ik deze vorige week al. The Cardigans, my favorite game. Ik ben dan ook een beetje van slag. Ik heb eh, lasagne gegeten bij mijn moeder. En eh, ja, hij zit een beetje zwaar op de maag. Eh, het enige wat er bij mij uitkomt is... En ik ben ook een beetje van slag van de Vrij Nederland van vorige week. Er is een meneer Kleiweg die pretendeert verstand te hebben van muziek. En hij heeft eh, de cd van Maas gerecenseerd. En hij heeft hem afgekraakt. En dat vind ik dus niet kunnen, hè? Het mag dan wat anders, eh, anders klinken dan, uh, dan doorsnee. Maar om het dan helemaal te gaan afkraken. Mas, of zoals mensen ook wel zeggen, Mos. Het is een, niet voor niets een Nederlandse band. Almost a Year hoor je op eh, Radio 501. En we zijn blij dat je luistert, maar voor de komende vijf minuten gaat Radio 501 toch even veranderen in Radio Rahim. Hoop dat je even goed blijft luisteren. Want dit is de nieuwe van Raheem Devon op Radio 5 alleen. Hij werkt samen met Snoop Dogg. First I climb high, climb on Number one like a bullet. just like DJ. I grab her ponytail when she throws that back and pull it. I be all charged up like double D battery door she Be on my job, she be on my knob, and I make her yell, make her yell, make her scream. See, every time she's undressed, I feel her request when she says, Don't touch them down, don't touch them down. Like the morning show, the quiet storm. Double E. when I speed it up, and a slow jam when I slow it down, when it's bedroom time. And then we're right back at it when I wake her up in the morning like a morning syndicated show. Wake her up in the morning like an alarm clock on the radio. Wake her up in the morning like she ain't got no place to be. She just wanna lay in bed with me, get a little more dusty when I stretch her body out like Pilates. She said. dress, and I'm feeling her request don't when she said, that, touch that dial, don't touch that dial. Like Serato on the mix show. do you know? I look her in her eyes and ask her, how does it feel, baby? I'm loving you. Such a heel. She makes me horny. I am on horny, yeah. Like Rick and Tina. Fire and desire. Smokey Robinson. Quiet storm. Hij is weer bijzonder afwisselend geworden. De nieuwe mixtape van Raheem Devon heeft hij in elkaar gesleuteld samen met Snoop Dogg. En het zal niet heel toevallig zijn dat hij af en toe klinkt als R. Kelly. De titel is Loveland. En R. Kelly heeft ook al eens een album uitgebracht onder eh, die titel. De Indie 501 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. En eh, ja, ik heb veel voor jou in petto. Straks natuurlijk nog eh, de plaat voor je hoofd die ja, morgen voor het laatst hoort. Want om 10 uur morgenavond wordt hij weer bekendgemaakt tijdens de Arwen en Johnny Show. De nieuwe plaat voor je hoofd. We hebben ook weer het spelletje Live or Live. Twee artiesten die deze week ergens op een Nederlands podium staan. En ik zal van allebei een fragment aan je laten horen. Valentijnsdag is achter de rug. Het kan weer. Hit the Heartbreaks. die shit. shit, kan je wat harder zetten mijn uh, koptelefoon? Ah, iets meer volume zo. Gewoon het geel, hè. Die beat is een beetje... Yeah. Mm. Alleen maar heftig. Ja, toch. Poka, hokka, hokka, hokka, hokka, alleen maar heftig. We spreken af, we spreken af en spreken tot jullie. Vanuit de vestiging zijn, praat met consumptie. Lunchpakketten vol balkons, kunkwiet. Jullie zijn skampies Of de zwerf vond voorop in die bakfiets. Zie stik volop in actie, buiten de lijnen. De voornamelijkste veroorzaker van je buikpijnen. Je rolt nogal scheef, grappie, laat je wagen uitlijnen. Je rol uitgespeeld, grappie, vanavond thuis blijven. Ik ben een wilde stier, laat je slikken als een keelpastier. En wens je hele carrière verder nog veel plezier. Oh, je dag ST, ga niet back naar de basics. Cubus op de beats, pokken, heftig, geen shit. cognacje erbij, op ons gemakkie zijn we er weer. Microfoon Colossus, als dubbel D, topless, heerlijk. Laat me concentreren en laat mijn geest uit een hockey. Jullie zien Pimpel Paas als de man eens en brokkie. Wij starten dit, we eindigen dit. We laten geen duivels ertussen komen en fikkie stoken, we blijven alert. Mijn hele styling is als een veel te steile trap. Kill, ik heb stijlen zat, ik klap een strijker in een stopcontact. En het is makkelijk om te blijven in een arrogante houding. Ja, dus we staan altijd open voor andermans en launes. Wie niet leert, wie niet verder komt. Wie geen spunners voor een flexe beat heeft, neem maar een Edison Zonde van de tijd, gedonden met de rijms Ik kom van originaliteit, ja rock en precise Mijn brein is gehuld in een HB mindstate Ik zeg je wel als trademark voor een skydive van stage Oh, je dag is tegen, niet terug naar de basics Cubus op de beat, pokken heftig, geen shit Geen Je rookt nu met pokken en de FTG. Pokken en de FTG. Je rookt nu met pokken en de FTG. Pokken en de FTG. Je weet het, fuck, de twee zijn aan. Pokken en de FTG. Je kan carrière van de baan. We staan er niet eens zo bij stil. Sinds zijn deelname aan het eh, programma van uh, Ali B heeft hij zijn uh, rapprofessie weer opgepakt. Hij was meer achter de schermen bezig. Stix samen met Cubus op Radio 5 Leen en Pokka. Ik neem volgende week gewoon weer een nieuwe track voor jullie mee van Stix. Alleen, ja, hij heeft dus ook een voetballied geschreven, maar dan voor FC Zwolle. Dus zul je denken, waarom in vredesnaam FC Zwolle? Maar die staan gewoon stij keihard bovenaan in de Jupiler League. 51 punten. Dus eh, ja, die gaan we volgend seizoen gewoon weer meemaken in de Eredivisie. En eh, daar hoort natuurlijk ook een nieuw liedje bij dan. En eh, deze keer in de uitvoering van Stix. Vorige week ook nog wat gedraaid van Van Halen. Die zowaar in de top 10 van Amerika terug te vinden zijn. Een beetje jammer dat het niet heel origineel klinkt. Cooling in the crib, writing rhymes, a pen on the paper, spending time. Then up on the stage, crowd's in shaking. deze kunnen we dus allemaal wel van eh, Van Halen, hè? Running with the Devil. En eh, zo klinken ze anno 2012. Je denkt, ik, draai, ik start gewoon weer dezelfde plaat in. Maar nee, dit is getiteld Big River. Wat mij betreft is daar maar één oplossing voor. Ik zeg eh, dag dag eh, Van Helen, jaren 80 helaas niet overleefd. Hier is Picture House. Gym Class Heroes, Five Lane en Material Girls. En ongetwijfeld een keer ze beter van het volgende liedje. My stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. En daar zijn ze Maroon 5 dan ook nog eh, enorm dankbaar voor. Het is tijd voor Live for Life. Twee artiesten die eh, deze week ergens op een Nederlands podium staan. En ik heb al verklapt dat het in eh, Amsterdam gaat gebeuren deze week. Onder andere Shilby Lynn. die draait al een heel aantal jaren mee en weet nog steeds van gaan ophouden. Klein stukje van I Don't Want To Hear It Anymore. In my neighborhood, we don't live so good. The rooms are small and the building made of wood. Keuze nummer 1 waar je op kunt stemmen in het kader van Live or Live. En artiest nummer 2 is Justice. Die hoeft iets minder ver te reizen, want die komen uit Frankrijk. door middel van jouw keuze op studio.radio501.nl maar eens merken hoe jouw stemming is. Een rustig liedje van Shelby Lynn als keuze nummer 1 of eh, het wat steviger Civilization van Justice. Studio.radio501.nl dus voor jouw keuze in eh, het kader van Live or Live. En dan over naar Groningen. Daar hebben we Model Depot C kwam binnen via music.radio501.nl Mercury nu. still lie. Happens all the time. Swear I know this much is true. Oh, and they collared you up, or coloured you down, or coloured you in. And I've been waiting so long to take you home. Oh, maybe I think, maybe you don't, maybe I will, maybe I won't find my way tonight. But I call me soon. And maybe I'm a fool for walking in line. And maybe I should try to leave this time. I'm an honest mistake that you made. Did you mean to? Oh, did you mean? Oh, did you mean? Love is just a game. much is true. Magic Numbers. Voor een band maken ze best leuke liedjes. En Love's a Game. Met een eh, wat apart einde, maar het blijft ook een aparte band zeg. Nog een eh, leuk, lief liedje van Naval, wat mij betreft de nieuwe Jodeci. En I'm the Drunk. En zometeen de plaat voor je hoofd hier op Radio 5 just need some time to myself. I'm not stoned, I'm not drunk, I'm just drinking. It's not your fault, I'm not mad at you at all, I'm just fine. If I don't call, it's not that I don't wanna talk, I'm just thinking. Not at all. I'm a stone, I'm a drunk, I'm just drinking. Oh, oh, oh no, I'm sitting here trying to figure out. Tell me how did I ever be without? feels like we're moving in different directions. I'm a stone on a throne, I'm just drinking. It's not your fault. I'm not mad at you at all. I'm speaking. If I don't call, it's not that I don't wanna talk. I'm just thinking. I'm a stone. I'm not drunk. I'm just drinking. many questions keep turning around and around in my head. I just can't figure it out. Maybe I need some time. time. And girl, I can't sleep. I get the tossing and turning my head. So I pour a glass of wine just to relax my mind. met Terrell. Keep on loving me honey. Straks in twee uur nog veel meer uh, soulmuziek op Radio 501 Gewoon omdat dat kan. Je kunt ook nog even stemmen op eh, de live or live artiest voor eh, vanavond. ik maak hem even over kwart over negen bekend. Keuze nummer 1 is Shelby Lynn. En keuze nummer 2 is Justice. Dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek. my friend. van Radio 501.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 En natuurlijk de uitkomst van Live or Live. Je kunt nog even stemmen via studio.radio501.nl Wordt het keuze nummer 1 Shelby Lin of eh, keuze nummer 2 Justice? Laat het me weten via de mail of anders eh, via de chatbox eh, bij ons op de homepage radio5alleen.nl. En we zijn er toch wel weer een beetje trots op hoor. Om er weer eens een beentje afgeleverd te hebben bij De Wereld Door. Ze hadden vorig jaar nog een plaat voor je hoofd met 155, maar het begon allemaal hiermee. Love Song number 19, Alaska op Radio 5 alleen. I sleepwalk and I try to write to forget to hold. Never did I feel so alone. Never did I feel so when the day's done. Ja, noem het een gebrek. En na Love Song uh, number 19, Love Song 100.001 draaien. De dijk op Radio alleen. We gaan bekendmaken wie eh, winnaar geworden is van Live or Live vanavond. En je hoort het al. Een kleine overwinning voor de Franse klanken van Justice, Civilization. of the Vers van de pers, baby. Vers van de pers, baby. Please call the music. Voor je zo persoonlijk? enkel voel ik mij een funky zombie Die flow is kerngezond En sterker nog is de inhoud niet zo ver gezocht Dikke jonko op zak voordat het erger wordt Geen slechte soort, alleen kwaliteit enzovoorts Etcetera, etcetera Lees er alles over, je hebt wel net Homer Je mist alleen de kloten, ik heb er alles voor over Ik zal die afstand lopen, ze zeiden volg je hart Ik heb verstand gekozen, was een goede beslissing Verbitterd, maar dat wist ik Meer popo in mijn district, de wijke zijn bitches Totaal geen nervozen tot op veel bars voor ze, van afschuw tot passie Was al enough voor je, niet klein te krijgen Nee, ben bijna twee meter, dat doet er niet toe Ik wou het even laten weten Sorry, noem me hinderlijk Spit ik een verse en een pussy krijgt ze kinderen Wat is ze, liggen de dansen op mijn pad Yo, dan pak ik ze En willen ze mijn lijn spijten, yo, dan nak ik ze post you're anointed PSO 呢首 beats got 改咗 music Fuck that shit 你去到講出落馬拍又當北極上 And on my us on that lane spider 又當 knock 極上 Post you're anointed PSO 呢首 beats got 改咗 music Dus laat me verder op gevoel flowen. Ik kom met respect, maar ik kan ook heel de boel slopen. Dus niet te lang kijken, gewoon normaal doen. hip op wordt verkracht, ik kan het haar niet langer aandoen. Nee. Dus dit jaar rijd ik de tank leeg. Ook al ben ik wagenziek en ik over de grens steek. Kotsmisselijk met volle trots dis ik je. Neem het op voor de fuck of en daarna wist ik het. Shit, je bent geen gangster, je speelt ticketje. Staak het land van kikkertjes. en dit zijn maffia praktijken, dus ben jij de beste rapper, dan wandel ik over lijken. Gezicht witter dan de cash, spit een ijskoude vibe, maar er zit hitte in mijn tekst. PS al persoonlijk, ik inspireer de next best. Dus ik sluit deze af met een blik naar het adres. Wat is er? Liggen de dansen op mijn pad, yo dan pak ik ze. En willen ze mijn lijn spijten, yo dan nak ik ze. Oost, yo we doen dit, PSO, Rizzo Beats, East Garden Music. Wat is er? Liggen de dansen op mijn pad, yo dan pak ik ze. En willen ze mijn lijn spijten, yo dan nak ik ze. post you're a donut. Play your all these are beats, he's got the music. Helemaal terecht de eerste finalist van de Grote Prijs van Nederland regiofinale Zuid-Holland. Je hoorde persoonlijk, oftewel eh, PSL en een nieuwe track van hem op Radio 5 Leen. Vers van de pers. Straks nog veel meer hiphopmuziek op jouw Radio 5 Leen. Om 10 uur eh, geluid uit de bunker. Even voor 10 zal hij wel weer hier voor mijn neus verschijnen. GW stijl. Altijd spannend hè. Zal hij op tijd zijn of toch een beetje te laat dat ik het nog een beetje moet rekken eh, voor jullie? Nou ja, we gaan het eh, vanzelf merken. Eh, op de site staat ook eh, vermeld dat we nog een, een klein primeurtje hebben hier op Radio Alleen. Natuurlijk is hij wel elders op internet te vinden. Het is namelijk de nieuwe Blur-song. Gorillas is een beetje als een nachtkaas uitgegaan. Dus ja, toen dacht, dachten ze, moeten we misschien toch maar weer samen wat doen, hè? Graham Coxon en eh, Damon Albarn. Ehm, het is allemaal niet officieel uit, dus het is een, een live uitvoering van eh, de nieuwe single Under the Westway. En dat eh, hebben ze in het kader van Warchild uh, vertolkt. Waar we overigens ook sponsor van zijn. En ik geloof dat ze zometeen echt gaan spelen hoor. Echt waar. Het is geen stand-up comedy eh, van Blur dit keer. Uh, Under the West Hij heeft wel een gitaar om zijn nek, dus ja, hij zou het in principe kunnen doen eh, zometeen. Ik ben er niet helemaal kapot van. Eh, dit is eigenlijk niet mijn blur. Dat klinkt meer als dit. by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. De meest mysterieuze band op dit moment. Niemand weet wie erachter steekt. Eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit. De Sandy Black eh, staan garant voor eh, goede muziek ook eh, deze nieuwe track weer. Issue Rolling op Radio 5 alleen. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Ja, je weet het onderhand hè, geen Daverende Donderdag zonder... De Donderdisk. Dit is de Donderdisk. Disc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc. You met your rusty old pickup truck from 85. A cracker windshield on a damn down the side. out on the old dirt road A thundercloud of dust is blowing Their muddy tires are making gravel fly She's an angel right behind the wheels With Suntec legs and cow caboose They drop as soft as cotton candy. She's a trigger on a loaded gun. Be straight. is voor vanavond uh, en voor eh, de hele donderdag eh, vandaag. Rodeo en Hillbilly Girls. En ik kan je melden, is een redelijk vreemde gewaarwording om het halve bestuur van Radio 5 alleen te zien line dansen. Dan zal deze er ook wel ingaan als zoete koek. Grand Funk. We're an American band. dirty old part of the city where the sun refused Crisis and We Gotta Get Out of This Place, Radio 5 alleen. In mijn privé-tijd ben ik de laatste weken zeer aan het genieten van het nieuwe album van uh, eh, Nada Surf. Binnenkort ook eens meenemen naar het studio. Dit is nog een eh, grote doorbraak in de jaren 90 gemaakt. Nooit meer over gedaan. Popular op 5 alleen. This will help you avoid a big tear jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind straightforward. ik doorstart gemaakt met nieuwe zangeres en dat gaat ook prima. Maar dit blijft een klassieke Mad About You op eh, Radio 5 Leen. Het is tijd voor onze eh, rubriek Soul omdat het kan. En eh, ja, graag wil ik dan altijd iets vertellen over de artiest. Maar ja, het is allemaal zo obscuur. Er is gewoon helemaal niks over te vinden, zelfs niet op Google. Mind and Matter heb ik uitgekozen voor vanavond. Ja, wat ik er dan over kan vinden dat het een classic crossover soul is. Het gaat een beetje richting het disco. Komt ook uit 1977, eh, dus eh, ja, toen barstte het allemaal los en met de Night Fever. Soul omdat het kan dus, Mind and Matter op Radio alleen en I'm Under Your Spell. De A-kant is dit wel. Minor Matter, I'm Under Your Spell. We gaan eh, zo meteen natuurlijk afsluiten met hip-hop als overgang naar geluid uit de bunker. Wel een beetje spannend. Eh, misschien moet ik het wel eh, doen tot spookje, want uh, GW Stijl is nog niet gesignaleerd. Ehm, we gaan nog één overleden genre draaien. De Blues op Radio 5 alleen. Hier is Julian Sas, 30 Days in the Hole. silver Coke spoon. Uh, give me my release. Uh, Black Nepalese. Man, it's got you weak down in the knees. We gonna sneeze some dust that you get busted on. It's hard to believe 30 days in the hole. 30 days in the hole. crystal brown. I know surely gonna smack you right on down. Take a breezy whore and a rolling dance floor. It's got your head spinning round. If you live out on the road, I tell you there's a new highway code. You take the urban noise with some dirt and poison. It's gonna lessen your load. 30 days days in the hole. 30 days in the hole. 30 days in the hole. 30 days in the hole. What you doing down here, boy? vond hij dat niet heel erg leuk, de Julian Sas 30 Days in the Hole. Hij is er gearriveerd, GW stijl in de house. Maak jullie geen zorgen, hij is er om jullie te vermaken met eh, jullie wekelijkse portie hip-hop. Geluid uit de bunker, zometeen van 10 uur tot spookuur. En dan ga ik het meest veelbelovende talent van eh, de afgelopen maand maar even voor jullie draaien. En uh, wens ik jullie heel veel plezier met geluid uit de bunker. Vergeet ook niet morgen te luisteren. Hè? De Arwin en Johnny Show onder andere. Met de bekendmaking van een nieuwe plaat voor je hoofd. Wens je nog een fijne week. En dan gaat zo beginnen. Ice en Rules of Engagement. schepen, vergeet het, ik wil langer leven. Speel de tijd en moeite kan ik met een ander delen. Heb het de kans gegeven, later weer afgeschreven. Afgegleden, toen werd ik wakker, maar wacht eens even. Jullie zijn parasieten, man, ik ben geen slachtoffer. Vraag het aan bonnen, kampioen tot de graf graftombe. Hebben de kracht door de eendracht, haat dan. Pakken de stier bij de horens, geen Satan. Unie van Utrecht, die erecode heb ik. Zijn de heren van Amstel, Ground Zero, Epic. Geleerd van fouten, gebouwd voor de zegen. Meer dan vertrouwd, ik zet goud op het spreken. Niet weer een volgende klootzak met een boodschap. Het team heeft plannen, ben boos aan de ooglap. Verre van een overtreffende trap, dit is doodslag. Ga en pak die motherfucking bijl vast, sloopvak. De voeten betrekken, de wekker ga lekker gaat. Ga je mee of wil je verder slapen, zeg maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen zijn de regels. onze of Ben We moeten betrekken, de wekker gaan. Dan ga je mee of wil je verder slaan, zeg het maar. Simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, onze of Ben ik zie ze nog steeds, hangend aan mijn broekspijpen. Twee hoofdletters ijs, leer het goed schrijven. Nu moet blijken hoeveel meer me nog lukt. En hoe ik zonder beperkingen presteer onder druk. Plus, staat in de schaduw, ziet niemand zijn ware kleuren. En ze doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Dus ik overtref de verwachting met wat ik opschrijf. En verkies al jaren daglicht boven de spotlights. Wees voorbereid, altijd goed uitgerust. Zij die rennen naar de strijd, komen daaruit geput. Steek mijn nek uit boven de competitie hoe simpelweg te zien wat die andere ogen niet zien. Een goede voorbereiding is de helft van het werk dus Ken je rijn, ken je vijanden en ken jezelf Zorg dat je doelen je mannen verenigen Zorg dat ze alleen met aanvallen verdedigen We moeten betrekken de wekken gaan lekker Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar. Simpel als ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, boels of pancakes mee. We moeten betrekken, de wekker gaan. Lekker gaan. Dan ga je mee of wil je verder slaan? Zeg het maar als ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, onze of engagement. Dit is geen kroeg geen rap, klik of een platenlabel. Dit is geen marketing waarin het droogte water geven. Dit is geen PR-stunt om iets aan te prijzen. Dit wordt gerund door de beste mensen aan te wijzen. Geen oppervlakkige praatjes over de binnenkant. Welkom in de wereld waar de waarheid in de binnen valt. Welkom op Ground Zero, dit is een springplank. Ben je er klaar voor? Stap snel in, bank. we voeten betrekken, de wekker gaan. Kaas, ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar, zo simpel als ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, boels of ben je mee? We moeten betrekken, de dekker gaan, lekker gaan Dan ga je mee of wil je verder slaan? Zeg het maar, zo simpel als ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, boels of me. Sander ging steeds onzekerder bewegen en dacht lang dat hij een griepje onder de leden had. Totdat Parkinson de oorzaak bleek. Evelien ergerde zich vaak aan het onvoorspelbare gedrag van haar moeder... totdat zij begreep dat haar moeder dement werd. Deze aandoeningen zijn, net als bijvoorbeeld ADHD en depressie... aandoeningen van de hersenen en ze worden vaak verkeerd begrepen. Steun daarom hersenonderzoek en geef op Giro 860.